Clemens Peters met het NOS Journaal. ING heeft de afgelopen drie maanden 1,4 miljard euro winst gemaakt. Dat is ongeveer net zoveel als een jaar geleden. De bank kreeg er wereldwijd 300.000 klanten bij. Tegelijkertijd werd de winst gedrukt door lage rentes. In het eerste kwartaal van dit jaar lag de netto-winst nog 300 miljoen euro lager. Toen moest ING flink investeren in de aanpak van witwaspraktijken via de bank. Volgens Topman Hamers werken er nu zo'n 3000 medewerkers aan het controleren van klanten. De politie heeft een vermist kind alert uitgedaan... voor een meisje van 12 uit Tilburg. Ze zei gisteravond dat ze met een vriendin had afgesproken... en is daarna spoorloos verdwenen. Bij een vermist kind alert denkt de politie, in tegenstelling tot bij een Amber alert... niet dat het kind in levensgevaar is, maar zijn er wel grote zorgen. Bij een groot aantal GGD's kunnen homoseksuele mannen vandaag de hiv prep ophalen. Die is bedoeld voor mannen met een verhoogd risico op de ziekte. De GGD's krijgen subsidie om 6500 mensen de pil te geven. Maar volgens het RIVM is dat niet voldoende. Het Gezondheidsinstituut verwacht dat zeker 8500 homo's PrEP willen gaan gebruiken. Daarom gaan GGD's homo's selecteren die het meeste risico lopen. Zoals jonge mannen met veel wisselende seksuele contacten en asielzoekers. Ze moeten ook regelmatig een SOA-test doen. Er komt een 2 meter hoog hek bij de kliniek in Den Dolder... waar Michael P. werd behandeld, de moordenaar van Anne Faber. De gemeente Zeist plaatst het hek langs een looproute... richting het treinstation van Den Dolder. Dat moet voorkomen dat patiënten door een nabijgelegen woonwijk... naar het centrum of het station kunnen lopen. Over de Vivor-kliniek is veel te doen. Meerdere patiënten kwamen niet op tijd terug van verlof... wat omwonenden onrustig maakte. De kliniek moet nu dagelijks rapporteren aan minister Dekker. Het weer. Wat zon, maar ook buien.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 Oh, God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. to New York City. He's never heard of Conway Twitty. Don't know nothing about grits and greens. Never been south of Queens. But he flew down here on a business trip. I took him honky-tonkin' and that was it. He took to it like a pig to mud, like a dat is nog eens lekker beginnen. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. En die openden we met Blake Shelton en Trace Atkins en de heel Billy Bone. We zijn weer twee uur bij je. We hebben het programma weer volgestopt met lekkere country muziek. Afgewisseld met wat bluegrass en Americana. Je kunt natuurlijk in dit eerste uur weer verwachten de twee nummers van het Spotlight album. Dat is deze keer een country zangeres uit Nederland. In het tweede uur ook weer twee nummers daarvan. En uiteraard hebben we dan ook de spiegelplaat. We gaan nu wat bluegrass thuis draaien voor je. Dit is Claire Lynch met Falling in Love. This must be love. What else could it be? This must be love. Thank God above it's happened to me. Just when I thought there was no one under heaven above, out of the blue, I meet someone like you and I'm falling in love. This must be love. What can I say? nog altijd lekkere muziek hoor, die bluegrass. Ik heb het al vaker gezegd in de shows. Ik probeer toch altijd wel weer heel ver terug te gaan in de tijd... om lekkere gouden oude country voor jullie eh, uit te zoeken. Ik ben deze keer naar 1951 gedaan... en we gaan straks nog zelfs nog verder terug naar 1950. Maar nu blijven we even in 1951. En dat doen we met Hank Williams en Hey Good Looking. Us a brand new recipe. I got a hot rod Ford and a two dollar bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something? with me. nashvillecountryradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Yeah, I took my time kissing you goodnight. Waited till you gave me a sign. That come here in your eyes. Yeah, I took it slow. But I didn't let you know that I knew in the back of my mind we were gonna cross that line. We'd be taking off shirts and burning our pie, taking off work every chance we got. Getting off early and leaving that party cause you know I gotta get you along Taking off loud, taking off fast Taking off like we're never coming back Taking off, do whatever you want Taking off, taking off, taking off It took a while to get my breath back No one's ever taken me so high down like that Now you're taking me places I've never been Taking me home and I'll let you in Now we're taking off shirts and burning up high. Taking off work every chance we got Taking off early and leaving that party cause you know I gotta get you along Taking off loud, taking off fast Taking off like we're never coming back Taking off to wherever you want Taking off, taking off places I've never been. Taking me home and I'll let you in. Taking off shirts and burning up hot. Taking off work every chance we got. State Shine Shannon Haley en Ryan Michaels zijn man en vrouw en gaan als country duo door het leven als Haley en Michaels. Dit was Taking Off, een single van hun van vorig jaar. Ik kwam ze toevallig tegen en ik vond het een heel lekker nummer. En ik las trouwens ook al dat Rolling Stone dit nummer tot 10 van de best country songs te heer op dit moment heeft betiteld. Dus eh, dat belooft heel wat. Hou het in de gaten dus, Haley en Michaels. We gaan nu verder met wat Americana. Van het album Le Rayon Vert hoor je Rich Web met Shenandoah. Shenandoah. She don't stay long. She don't. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. Absolutely no one knows me better. No one can make me feel so good. Just when I, I start to think they're right, they love we're stuck like glue. Whoa, whoa, whoa, stuck like glue. You and me, baby, we're stuck like glue. on the HDA app. Whoa, whoa, oh, feeling kinda sick. Just a spoonful of sugar, make it better real quick. I say, whoa, whoa, what you gonna do with that? Whoa, whoa, come on over here that sugar, sticky, sweet stuff. Come on, give me that stuff. Everybody wants some melodies your head. Whoa, whoa, up in your head. Whoa, whoa, up in your head. Whoa, whoa, up in your head.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 Wie kent de formatie Aerosmith niet? Als je niet van uh, hardrockmuziek houdt, ken je die waarschijnlijk niet. Maar voor degenen die het wel kennen, die kennen natuurlijk de zanger van deze formatie, Steven Tyler. En die heeft op een gegeven moment bedacht, kom, ik vind countrymuziek ook wel leuk. En die is daar mee aan de gang gegaan. Je gaat luisteren naar Love Is Your Name en daarna Bluegrass van Carolina Blue. esquecer. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. cared for things love you on I said I wouldn't let it tie me down, but just one look at her, oh, how my heart did yearn for the little girl with hair of sandy brown. Just one short month that we had been together. I follow close behind him. cowered in the darkness. And I pursued with everything I had. When he got caught in the brush, I emptied out my gun. And I left him there to face death's bitter judgment. I buried my Mary on the hillside. Right next to the place where she fell night I knew that I would never love again Can't you hear them whippoorwills a-crying Just to listen to their sad and mournful sound On a dark mountainside beneath the starry skies She's sleeping out there in the cold, cold ground classic. Each time I hold somebody new, my arms grow cold, aching for you. No one can take your place, darling, in my embrace out the fire. Though I may try and try, no one can satisfy this longing in me. I'll never be free from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes dat waren Tennessee, Ernie Ford en K-Star uit 1950 met I'll Never Be Free. In België maken ze ook hele leuke country muziek. En daarvan heb ik voor je de Black Hills Country Band met Hold On Tight to Country Music. You and I, we like to listen to old Just hear it, play. And we will always be there To sing and play Heb ik te veel gezegd? Leuke, gezellige countrymuziek uit België. Wie ook hele lekkere muziek maakt is Luke Combs. En dit is zijn nieuwste single, Beautiful Crazy. You are listening to Nashville Country Radio. Her day starts with a coffee. Dance where the wine takes forever and getting ready. So she's never on time for anything. When she gets that come get me look in her eyes, well, it kinda scares me the way that she drives me wild. She drives me wild. ik geattendeerd op een eh, country album dat uitgebracht is door een Nederlandse zangeres. Ze heet Maartje Waanders, maar gaat als artieste als Maartje door het leven. Het album heet Take This Ride. Zij heeft bijna alle nummers op dit album zelf geschreven en haar vriend Dennis Welink heeft de creatieve ideeën aangedragen. Ze omschrijft haar stijl van muziek een beetje als pop-country Americana. Ik zou zeggen, ga er naar luisteren en oordeel zelf. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hometown Blues en daarna Let It Go. Dit is het Nashville Spotlight Album. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. als je denkt, ja, dit nummer dat herken ik toch, dat heeft toch Vets Domino ooit gezongen? Ja, dat klopt. Maar in 1965 maakte Skeeter Davis haar eigen country versie daarvan. Blueberry Hill dus. Het is weer tijd geworden voor Americana. Dat gaan we doen met Steve Earle en Lucinda Williams met You're Still Standing There. En daarna ga je luisteren naar de damesformatie Farewell Angelina. see. But just when I catch up to them, they slip away from me.